Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Conducteurs van de Thalys hebben zich niet verstopt voor de dader afgelopen vrijdag. Dat zegt de woordvoerder van Thalys tegen de NOS. Gisteren vertelden getuigen dat ze hadden gezien dat de conducteurs zich hadden opgesloten in een speciaal hokje en niet reageerden op kloppen op de deur. Dat klopt niet volgens de treinvervoerder. Volgens Thalys bleef één conducteur in de coupé en de ander heeft in de machinekamer de veiligheidsdiensten gewaarschuwd. Er komt nog een reconstructie van het incident. Op de stations waar de Thalys stopt wordt sinds vrijdag extra gecontroleerd. Op het perron worden reizigers eruit gepikt en hun bagage doorzocht. Op de slotdag van Seel neemt Prins Maurits de traditionele vlootschouw af. Zo'n 100 historische schepen varen langs en presenteren zich aan de prins... die de inspectie afneemt vanaf de Groene Draak. Dat is het privéjacht van prinses Beatrix. Later vanmiddag is de gezamenlijke uittocht van de schepen. In het zuiden van Duitsland is een vrouw met haar auto ingereden op een groep Syrische vluchtelingen. Daarbij zijn vijf vluchtelingen gewond geraakt, van wie er één in levensgevaar verkeert. De 19-jarige bestuurster van de auto verkeert in shock. Het lijkt erop dat de vrouw om de vluchtelingen heen wilde rijden, afremde en in een slip terecht kwam, waardoor ze vol op de groep inreed. De groep van 14 mensen zou kort daarvoor in Beieren door een mensensmokkelaar langs een provinciale weg zijn afgezet. Usain Bolt is bij de WK Atletiek in Peking voor de derde keer wereldkampioen op de 100 meter geworden. Hij won dit keer niet met overmacht. Bolt was maar een honderdste seconde sneller dan de Amerikaan Justin Gatlin. En bij de Grand Prix van België in Spa-Francorchamps is Max Verstappen na een indrukwekkende inhaalrace achtste geworden. Op de tribunes zaten veel Nederlandse fans van de 17-jarige Formule 1-coureur. De winst ging naar Lewis Hamilton. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag is het op veel plaatsen rond de 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op regen- en onweersbuien.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 Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra 7.